Onder de pauze zouden ook wapens vallen die al onderweg zijn in schepen en vliegtuigen of die in Polen klaarstaan voor transport. Een anonieme regeringsfunctionaris benadrukt dat dit geen permanente beëindiging is... en dat tijdens de pauze opnieuw wordt gekeken naar de hulp... om er zeker van te zijn dat die bijdraagt aan een oplossing. Oekraïense militairen en burgers die Rusland vasthoudt... worden onmenselijk behandeld. Dat staat in een vandaag verschenen rapport... waarin Amnesty International spreekt van oorlogsmisdrijven... en misdaden tegen de menselijkheid. Rusland martelt gevangenen en houdt ze jarenlang afgesloten van de buitenwereld. Amnesty wijst erop dat dit ingaat tegen het verdrag van Genève... waarin staat dat krijgsgevangenen recht hebben op medische hulp... en bezoek van internationale organisaties. Amnesty roept Rusland op zich aan het verdrag te houden. En ook vraagt Amnesty de internationale gemeenschap om Rusland ter verantwoording te roepen. Carnavalsoptochten in Mannheim zijn afgelast vanwege de slachtoffers die gisteren vielen toen een auto op een groep mensen inreed. Voor de slachtoffers is er vandaag een gebedsdienst, zegt de burgemeester. Twee mensen kwamen om, tien anderen raakten gewond. Er zijn aanwijzingen dat de dader psychische problemen heeft. Bij een brand in een dierentuin in Overloon in Noord-Brabant zijn zes doodshoofdapen omgekomen. De brand in het Zoelpark brak rond 9 uur gisteravond uit en was binnen een uur geblust.